12 uur. Dik de Hark met het NOS Journaal zoekt of er sprake is geweest van belangenverstrenging in het proces tegen PVV-leider Wilders. President van de Amsterdamse rechtbank zet vraagtekens bij de rol van een medewerkster van Wilders advocaat Moskowitz. Die was vroeger griffier bij de Amsterdamse rechtbank en zou bij een collega informatie over het proces hebben ingewonnen, terwijl ze al bij het kantoor van Moskowitz had gesolliciteerd. Veel huisartsen stoppen vandaag met een deel van de extra zorg die ze de afgelopen jaren van ziekenhuizen hebben overgenomen. Het gaat om kleine chirurgische ingrepen, zoals het verwijderen van moedervlekken of het inbrengen van een spiraaltje. De huisartsen reageren hiermee op de aangekondigde bezuinigingen op de basiszorg. De rente die Italië op een tienjarige staatslening moet betalen is opgelopen tot boven de 7%. Dat percentage wordt beschouwd als de grens van wat nog houdbaar is. Griekenland, Portugal en Ierland moesten aankloppen bij het noodfonds voor de euro toen hun rente steeg tot boven de 7%. Door de oplopende rente voor Italië sloeg de stemming op de effectenbeurzen vanochtend om. Britse premier Cameron is woedend op de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil niet dat de spelers van Engeland zaterdag tegen Spanje rode klaprozen op hun shirts dragen. De klaproos is het herdenkingsteken voor de gesneuvelde Britse militairen sinds de Eerste Wereldoorlog. De FIFA zegt dat religieuze, politieke of commerciële uitingen op nationale voetbalshirts verboden zijn. Cameron eist dat de beslissing wordt teruggedraaid. Illusionist Hans Klok mag van de rechter een act van zijn Belgische collega Raphaël van Herk niet meer gebruiken in zijn eigen shows. Het gaat om de combinatie van twee trucs waarin het lijkt alsof een hand door iemands lichaam gaat en daarna het hoofd van die persoon op een dienblad valt. De afspraak was dat Klok de act tegen betaling mocht doen, maar volgens Van Herk voerde Klok de act uit, de act uit zonder te betalen. Het weer dan nog vanmiddag volop zon met een temperatuur van ongeveer 13 graden. Morgen eerst opnieuw nevel en mist en in de middag zon. Het wordt dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANBB.